Volgens een legerwoordvoerder is een piloot gearresteerd. Vanaf Indiaans grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd... die woningen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Pakistan zes burgers gedood. Verder claimt India dat twee Pakistaanse gevechtsvliegtuigen... het Indiaanse luchtruim binnen zijn gevlogen. De spanning begon na een zelfmoordaanslag door een Pakistaanse terreurgroep... waarbij 40 Indiaanse militairen om het leven zijn gekomen. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar weer voor topoverleg, nu in Hanoi. Trump is vandaag al langsgegaan bij de Vietnamese president. Er werd een handelsdeal gesloten. Zo gaat Boeing nieuwe toestellen leveren aan Vietnamese luchtvaartmaatschappijen. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er een dode geborgen en zijn 13 mijnwerkers levend uit de mijn gehaald. Een woordvoerder zegt dat er op het moment van instorting mogelijk 60 mensen onder de grond waren. De Tweede Kamer reageert overwegend positief op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft 12,5 van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen zijn er blij mee, maar ook de PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. GroenLinks zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer meubelzaken en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak was er niemand binnen. Kort na middernacht was het vuur onder controle. Het weer, het wordt weer lenteachtig met veel zon en weinig wind.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 a love exhibition. let's go somewhere consequenza, we don't stop. Jullie mannen zijn hem niks. Nalen. Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat. Jullie mannen zijn hem niks. Ik moet die money gaan halen. Nu ben ik rich als een bitch. Oorlog is slecht voor de zaak. kunnen X6 Pak die MX6, jij die teen X6 Had ik eens kunnen voelen waar de loop is Kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is Mannen blijven zoeken waar die coke is Rijden nog die focus, hebben wel uw focus Zijn nog tussen Jalas en die rokers Fuck niet met die jokers, wil je op die motors Ik veer ik brood, die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling sand.